Uur. Dijkers met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad Lewiston, in het noordoosten van de VS... heeft een man geschoten in een bowlingbaan en een restaurant. Volgens het Amerikaanse persbureau AP zijn daarbij zeker 16 mensen omgekomen... en zouden tientallen anderen gewond zijn geraakt. De autoriteiten zelf noemen nog geen exacte aantallen... maar zeggen wel dat er meerdere slachtoffers zijn. De schutter is nog steeds op de vlucht. Nog altijd staan drie partijen aan kop in de peilingen voor de Tweede Kamerverkiezingen over een maand. In de peilingwijzer, het gemiddelde van afzonderlijke peilingen, gaat de VVD nog steeds aan kop, gevolgd door NSC en GroenLinks PvdA. Maar de marges tussen de drie zijn zo klein dat ze eigenlijk in feite op gelijke hoogte staan. Het Rode Kruis moet onmiddellijk toegang krijgen tot de ongeveer 200 mensen die Hamas gegijzeld houdt. Die oproep doet het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Volgens hem zijn het veel vrouwen, kinderen en ouderen die dringend medische hulp nodig hebben. In de VN-veiligheidsraad hebben de VS en Rusland elkaars voorstellen tot hulp aan de Palestijnen in Gaza geblokkeerd. Beide landen willen bevoorrading mogelijk maken met water, voedsel en medische spullen. De VS wil dat bereiken met een tijdelijke gevechtspauze. Rusland pleit juist voor een volledig staakt het vuren. Beide voorstellen werden met een veto weggestemd. Ouderen zullen de komende jaren veel meer uitgeven aan vakanties. Dat zegt ABN AMRO in een nieuw rapport. De bank verwacht dat het bedrag dat 55-plussers uitgeven aan vakanties... stijgt van ruim 7 miljard vorig jaar naar zo'n 10 miljard in 2027. Vooral verdere reizen en luxe accommodaties zijn volgens ABN in trek bij 55-plussers.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 Een liedje en een andere melodietje, en een ander berg liedje, al die brand van het heelal. klokjes horen. Die jou jubelen horen het de lente brengen overal. Het en het andere melodietje en een ander erg een bietje, al die pracht van het heelal.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 Opnieuw is Amerika opgeschrikt door een grote schietpartij. In de staat Maine stapte een man een bowlingbaan binnen en schoot daar om zich heen. Daarna zou hij ook het vuur hebben geopend in een restaurant in de buurt. Zeker 16 mensen zijn doodgeschoten en tientallen mensen raakten gewond. Nog altijd staan drie partijen aan kop in de peilingen voor de Tweede Kamerverkiezingen over een maand. In de peilingwijzer, het gemiddelde van afzonderlijke peilingen, gaat de VVD nog steeds aan kop. Gevolgd door NSC en GroenLinks PvdA. Israël is nog altijd bezig met de voorbereiding van een grondoffensief in de Gazastrook. zei de Israëlische premier Netanyahu in een toespraak. Hij zei niet wanneer het offensief zal beginnen. Het weer, de dag start mistig en grijs, vanmiddag ook buien en het wordt dan 11 tot 14 graden. ZFM. I don't know why I like it. I just do. shocking haters can't get past that. Watch me as I gas that. six rain. Once again, anything change. Every time I switch lanes, it feels strange now. Making a living on my brain instead of cane now. I got the title from my mama, put the whip in my own name. Change now. Running credit checks with no shame now. I feel the fame, come on. I can't complain no more. I'm the main now. In and out my own game out of New Jersey from Courtney B telling me about a party up in NYC.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 Oh. something to tell ya You won't believe how many people strayed out of the flow Most said that I was a failure But now the same motherfuckers asking me for dough And I'm yelling I can't help ya Yo Nelly, can we get tickets to the next show? Hell no You for real? now that I'm a fly guy and I fly high. Uh, Wanna know why? What? Why I fly by? But yo, it's all good. Range Rover, all wood. Do me like you should. Me good, me good. We be no stud wishing you was popping like we drug dealers, sipping Chrissy Bud Mackin. Honey in the club, me in the bands, icy Chris telling me to leave with you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knockin' the diss, and if Shorty wanna rock, we rockin' the diss, and if Shorty wanna pop, we poppin' the Chris. Shorty wanna see the ice, then I ice the wrist. City talk, Nelly listen, Nelly talk, city listen. When I fly, when I walk, pay attention, see the ice in the bliss. Stir, know they diss, honeys look, know they wish.